is nieuws van 11 uur. Dit is al Negens met het stond is gezonken. In de afgelopen week werden drie doden van de tanker gehaald... en werden nog 29 bemanningsleden vermist. De Iraanse staatstelevisie zegt dat er geen hoop meer is op overlevenden. De tanker vervoerde oliecondensaat van Iran naar Zuid-Korea. Op 6 januari kwam het schip voor de Chinese kust in de problemen na een aanvaring... waarna de brand uitbrak. Een Turks vliegtuig is bij de landing in Trabzon van de landingsbaan geraakt en bijna de Zwarte Zee ingeschoven. Het toestel bleef steken in de modder van een helling bij de landingsbaan. Alle 162 passagiers en bemanningsleden zijn veilig van boord gehaald. Er is niemand gewond geraakt. Het toestel was een Boeing 737-800 van de Turkse maatschappij Pegasus. Het was gisteravond laat vertrokken uit Ankara om vannacht aan te komen in Trabzon. Na een vulkaanuitbarsting op een eiland voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea... worden 1500 inwoners van twee eilanden naar het vasteland gebracht. De vulkaan op het eiland Kadovar werd ruim een week geleden actief. Toen al werden direct de 600 bewoners naar buureiland Blub Blub gebracht. Eergisteren ontplofte de vulkaan... waarbij veel lava en zwaveldioxide de lucht in werden geslingerd. Daarom is besloten om nu ook het eiland Blub Blub te evacueren... en iedereen naar het vasteland te brengen. In Mexico is een journalist gedood. De autoriteiten onderzoeken of de dood van Carlos Dominguez Rodriguez te maken heeft met zijn werk. Het noorden van het land wordt geteisterd door drugsgeweld en journalisten zijn er vaak het mikpunt van geweld. Dominguez Rodriguez schreef onder meer opiniestukken voor nieuwsites. Volgens de autoriteiten heeft hij nooit melding gemaakt van bedreigingen. Het weer, vandaag gaat bijna overal de zon schijnen, blijft droog en het wordt 1 tot 5 graden.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 Want eh, als u goed geluisterd heeft, dan heeft u geen instrumenten kunnen ontdekken. Dit werd helemaal dus eh, met stemmen gevuld, dit, eh, dit nummer. Die, door de Overtones, dat is een, een mannengroep die ja, Close Harmony zingt op een jazzy manier. En de Longest Time kennen we allemaal natuurlijk nog van Billy Joel. Want die had daar ook een hele grote hit mee. We gaan eventjes eh, naar eh, een, dame die ik zeer bewonder. Eh, al jaren meedraait. En, zij ze heeft dat nou over stormachtig weer. Dat gun ik u niet vandaag. Ik hoop dat het vandaag een rustige, zonnige dag, althans middag gaat worden. En, maar dit is Stormy Weather. We zongen bij Miss Joni Mitchell. Prachtig nummer. zei het al eerder in de uitzending... dames, als die gaan zingen, moeten ze hun strijkwerk meenemen. Dat gebeurt ook in dit geval. U hoort een eh, prachtig strijkorkest op de achtergrond. Don't know why There's no sun up in the sky Stormy weather guess my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Life is bitter just can't get my poor old self together. I'm weary all the time, all the time. So weary all of the time when he went away. Blue stepped up and met me If he's gone to stay That old rocking chair's gonna get me Every night I pray That the Lord above will let me Walk in the sunlight I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining Oh. Joni Mitchell met eh, Stormy Weather. Prachtig nummer. Kippenvel wat mij betreft. Duif met kippenvel, heb je dat wel eens gezien? Nou, zit hier in de studio hoor, bij ZFM Zandvoort. Tot 12 uur nog bij u met de eh, ZFM Jazz. En eh, ja, ik hou van een beetje uh, luchtige, uh, luchtige repertoire als het om jazzmuziek gaat. Dus niet al, al te moeilijk. En ja, Diane Kroll die vindt dat ook. En die zingt dat dan ook. It's wonderful. It's wonderful. It's marvelous. You should care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I wonderful, marvelous that you should give for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I love to see. My hoorde achtereenvolgens Confirmation van Charlie Parker met zijn kwartet. En natuurlijk eh, All the Things You Are. En, dan heb ik het over Chad Baker. We gaan naar Swing 48. Ik weet niet of het in 48 eh, is ontstaan, dit nummer. Maar het wordt eh, op voortreffelijke wijze gebracht door Benjamin Herman en Robin Nolan. Ja, de Robin Nolan Trio eh, met Benjamin Herman en het nummer heette Swing 48, oftewel Swing 48. We gaan uh, genieten van Michael Bublé en eh, hij heeft het erover dat wij verantwoordelijk zijn voor het feit dat hij zich altijd maar zo jong voelt.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 And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do uh, today, cause you make me feel so. Man, I just feel so. Uh, you make me feel so so young, but let it day, day so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Michael Bublé, You Make Me Feel So Young. We kennen hem als een man die al, uh, nou ja, ruim 70 jaar uh, eh, leeft. En eh, een belangrijk deel van zijn carrière eh, heeft gezongen in de popmuziek. Maar af en toe maakt hij ook wel eens een jazzy uitstapje. When I Take My Sugar to Tea. Cliff Richard, jawel. When I take my sugar to tea All the guys are jealous of me Cause I never take her where the gang goes When I take my sugar to tea I'm a rowdy dowdy, that's me She's a high hat baby, that's she So I never take her where the gang goes When I take my sugar to tea Every Sunday afternoon we forget about our cares. Rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be. Cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Ritz, rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be, and I never ever take away the gang goes when I take my sugar to tea. take my sugar to tea. And every Sunday afternoon, we forget about our cares. We're rubbing elbows at the Ritz with all those billionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be. Cause I never ever take away the gang And I take my sugar, take my, sugar. Take my sweet little sugar, sweet little sugar. to take. Cliff Richards, When I Take My Sugar to Tea. Martijn Lutmer is een, eh, een Nederlandse uh, mond harmonica-speler, eh, om het zo maar even te zeggen. Treedt in de voetsporen dus van Toets Tielemans. Heeft een album opgenomen met eh, allemaal repertoire... wat gestoeld is op eh, Frank Sinatra, waaronder het prachtige nummer Nancy. Martijn Lutner. Martijn Lutner. En dat spelt u dan uh, eh, L-U-T-T-M-E-R, Martijn Lutner. Op zijn mondorgel met het eh, prachtige nummer Nancy...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 He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. and thought she felt as if she's seen a play. She's anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting from a tree. Then the fireman rushes in from a pouring. Penny Lane, titelnummer uh, en een jazzy jasje gestoken door de Brian G. White Quartet. Zijn er nog meer groepen die eh, Beatle muziek hebben uh, verjazzed, om het zo maar eens te zeggen. Die zijn er in elk geval, als het gaat om scenario, de groep die Lucy in the Sky with Diamonds vertolken. Ja. Ik wil niet zeggen dat de originele nummers niet swingen hoor. Daar gaat het mij niet om. Maar dit is toch wel een eh, <laughs> aparte, apart ritme. Zo een jazzy ritme. Lucy in the Sky with Diamonds. Dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig, luisteraars... hoe dan uh, eh, Digger Poli en Don't Let Me Down van de Beatles klinkt... door dezezelfde groep scenario. Daar ga ik ook nog een stukje van draaien. nou maar even scenario met eh, Don't Bring Me Down. Nummer van de, of Don't Let Me Down. Het nummer van de Beatles natuurlijk, wat op de White Album eh, te beluisteren is. Dit keer een jazzy jasje. Ja, ik onderbreek hem even, hij duurt nog heel lang. Eh, maar het kan niet de bedoeling zijn dat ik niet nog een paar andere liedjes, of nummerliedjes. Dat klinkt zo eerbiedig op jazzgebied. Nee, het zijn natuurlijk nummers. <laughs> het is repertoire, om het zo maar eens te zeggen. Eh, maar ik wil u ook een oud nummer van Guy Mitchell niet onthouden uit de eind jaren 50. Singing the Blues. Cause I never thought that I'd ever lose your lovely Why would you do me this way? Well, I never felt more like crying all night. Cause everything's wrong and nothing ain't right. without you. you got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. Well, I never felt more like singing the blues. Cause I never thought that I'd ever why do you do me this way? Well, I never felt more like crying all night. Cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. Oh, the moon and stars no longer shine. The dream is gone I thought was mine. But why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. En je zult zich afvragen, wie was nou dat... Uh hees gevoiste eh, dametje die dit zong. <laughs> dat was niemand minder dan Karen Souza. Oh, en ik kijk op mijn klokje, luisteraars. En eh, ja, het is alweer bijna 12 uur. En eh, dat betekent dat het Niels er zo weer in komt. En dat ik afscheid moet nemen voor deze uitzending van ZFM Jazz op zondag de 14 januari. En dat doe ik met Let's Stay Together, want we moeten vooral bij elkaar blijven. Wordt verkondigd, eh, of wordt verkondigd, wordt uitgevoerd door Night of the Sex, zo heet de groep. Nummer bekend natuurlijk eh, vooral eh, van Tina Turner. Dit is een jazzy jasje wat het nummer heeft aangetrokken gekregen. Ik neem afscheid van u. Ik wens u een hele fijne zondag. En straks weer een hele mooie werkweek. En ik hoop niet te veel gladdigheid van de week met die sneeuw allemaal. Wat uh, is voorspeld. In het geval dat het gaat sneeuwen, doe voorzichtig. Eh, ga veilig de weg op. Wat mij betreft weer eh, tot over een maand. Eind februari ben ik weer aan de beurt voor het CFM Jazz. En eh, al die andere zondagen doen collega's dat voor mij. En dat is minstens net zo mooi om naar te luisteren. Dus doe dat vooral. Stem zondagochtend af tussen 10 en 12 uur. je CFM Zandvoort. En dan hoort u heerlijke jazzmuziek.